En ook commentator Cornel Maas zei voor de show dat hij zich niet druk maakt. Ja, ze gaat door naar de finale. Dat denk ik echt. Want eh, ze heeft een erg mooi lied dat ze natuurlijk in het Nederlands zingt. En die taal verstaat niet iedereen. Maar ik merk heel erg aan allerlei buitenlandse commentatoren en buitenlandse artiesten die er ook allemaal zijn. Dat ze toch snappen waar het over gaat zonder dat ze de taal begrijpen. Omdat wat Estien doet heel erg echt is. Later vanavond weten we of Nederland door is naar de finale. De huurprijs van sociale huurwoningen gaat omhoog. Vanaf juli stijgt de huur gemiddeld met 2 De stijging wordt inkomensafhankelijk, dus mensen die meer verdienen moeten ook meer betalen. Vanwege corona mochten vorig jaar de sociale huurprijzen helemaal niet stijgen van het kabinet. Dit jaar mag dat voor lage inkomens maximaal 2,3 zijn. Even een appje sturen of je Insta checken terwijl je aan het rijden bent of op de fiets zit. Afgelopen jaren doen we het steeds vaker, blijkt uit onderzoek van een verzekeraar. En als je betrapt wordt met je mobiel achter het stuur kan je een fikse boete krijgen. Ook loopt er al een tijd een campagne van de overheid die veilig rijden moet stimuleren. De Amerikaanse president Biden wil een einde maken aan de zelfbouwpakketten... waarmee Amerikanen makkelijk thuis een wapen in elkaar kunnen sleutelen. Met de nieuwe wet wil hij ervoor zorgen dat deze zogenoemde ghost guns geregistreerd worden. Nu kan iedereen legaal online een bouwpakket aanschaffen... en een wapen maken dat onzichtbaar is voor de overheid.